De GGZ trok eind vorig jaar al aan de bel, maar inmiddels is er nog een grote tekort aan bedden en zitten de jeugd-GGZ-instellingen overvol. Heel veel kinderen die lopen vast omdat ze toch eh, niet hun dagelijkse gang van zaken kunnen, kunnen blijven volgen, uh, wat zorgt voor een van, van suicidale gedachten. De jeugd GGZ wil dat het Rijk de noodzakelijke zorg betaalt. Vorig jaar gold daarvoor een speciale coronaregeling, maar die is voor dit jaar niet verlengd. Worstel je nou zelf met gedachten over zelfmoord? Blijf er niet mee rondlopen. Bel 113 Zelfmoordpreventie of check 113.nl. Er komen voorlopig geen extra versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat zei premier Rutte tijdens het laatste coronadebat voor de verkiezingen. Meerdere partijen willen versoepelingen. GroenLinks bijvoorbeeld wil dat hogescholen en universiteiten deze week weer opengaan. Maar dat vindt Rutte geen goed plan. De besmettingscijfers zijn nog te hoog, zegt hij. In een huis in Rotterdam hebben agenten een flinke lading drugs gevonden. Daar lag bijna 100 kilo aan heroïne verstopt in boodschappentassen van supermarkten. Ook lag er nog 180.000 euro aan biljetten. Een man en een jongen van 15 zijn opgepakt. En naast de stemfee, een selfie uit een stemhokje, is er nu ook de prikfee. Het blijkt dat mensen massaal een foto van zichzelf maken als de coronaspuit hun arm ingaat. Maar dat is niet helemaal de bedoeling, zegt de GGD. Voor mensen die toch heel graag een coronaprik willen showen... zijn er nu selfiehoekjes, zegt een woordvoerder. Op steeds meer GGD-locaties in het land... zijn er selfiehoekjes of selfiewanden geplaatst met speciale banners. En het maken van foto's tijdens de vaccinatiehandeling is niet mogelijk. Dat vertraagt het proces en kan bijvoorbeeld ook de privacy... van andere aanwezigen schaden. En ook willen we uiteraard besmettingsrisico's voorkomen. Het weer. Vanavond gaat het op veel plekken regenen. Morgen zijn er ook een paar pittige buien en waait het ook flink hard. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt ongeveer 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A10 ring Amsterdam. Tussen Afrit Haarlem en Amsterdam Tuindorp Oostzaan staat 3 kilometer. Vanwege opruimwerkzaamheden is daar de afrit dicht en ook de rechte reishok is afgesloten. De N244 Alkmaar-Edam is in beide richtingen dicht tussen de Rijp en Middenbeemster. Dat heeft te maken met een spoedreparatie na een ongeluk eerder vanmiddag.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 You ready, baby? Come on. Come on. Come on. Come on. Uh, uh, ow. Uh, mm. uh, Uh, Ja, welkom terug. Tweede uur, het programma gaat nog een uurtje hier eh, vanuit Zandvoort eh, en Zandvoort FM. Ik ben uh, het vorige uur niet aan alles toegekomen, waarvoor excuus. Ik had Danny Livingstone bijvoorbeeld nog beloofd. En alle parks vooral. En die probeer ik nog wel dit uur te draaien. Al moet ik zeggen, dit uur zit ook vrij vol. Vorige uur was ik een beetje rustig voor iedereen die lekker aan het koken was... en een beetje wilde ontspannen. Maar nu klaar, eet je bordje maar op, want we gaan iets wat meer up tempo. Laten we beginnen met Prince en Chelsea Rogers. A used to be a role model. for Jersey right here. in a few. wanna know another love, Will my tears be used all? van een ongekende schoonheid. En ik denk dat hij ook eh, droomt over fabrieken. Uh, Tom hoorde je met Another Love. En daarvoor Robin Thicke, trouwens ook nog een leuke voor eh, off the record. Misschien voor de vanavond. Ik ga het nu overklappen, dus laten we die niet meer gebruiken. Het sampletje hoorde van Ladies Night van Cool and the Gang. Ehm, zoals gezegd, aandacht voor Silk Sonic. Het is bekende van een bijzondere samenwerking van Bruno Mars en Anderson Park. Beide Grammy-winnaars en nu dus samen. Grammy-winnaars en nu dus samen. Het wachten is nog op het hele album An Evening With. Wat we wel al weten is dat ook Bootsy Collins uh, eh, toren zal zijn. Dus er zal ongetwijfeld een hoop dansbaars uh, eh, opstaan. Dus ze trapte af met zoete soul. Sterker nog, zoet, Liefde Door Open heet het nummer. Eh, ik heb het nu een paar keer gehoord. Ik moest in het begin even wennen, maar ik vind het nu toch een partijtje prachtig. Dus hier Silk Sonic, uh, Bruno Mars en Anderson Park. I'm sipping wine sip, sip. in a robe. Trip, trip. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, house clean. my pool warm. pool warm. Just shake smooth like a newborn. We easy like before. I know I had you, but I'm greedy, give me more. You're like a tattoo by all my back home beach, but you're a part of me. Can you make it move? Can you make it move more like me? Can you make it bloom? Can you make it move? Can you make it move more like me? Can you make it deep into your mind? Life's too short to be wise. You should lean into my thoughts. Seems you're down to fly. Can you take me? Where can you take? night, man. Theodore? You ain't hanging out with me calling me no Theodore. well, then, Slick, I said, what we gonna do tonight, man? I'm gonna get most down. Oh, yeah, and do what? Hang out. Yeah. Hang it. ontzettend uh, mooi plaatje geworden van Silk Sonic. Eh, het wachten was op, eh, op deze samenwerking. Nou, je hebt het gehoord. Leave the Door Open, zo heet het. album komt eraan, is nog niet uit. Een Evening With. daarvoor hadden we Crystal Murray met Easy Like Before. Of daarna eigenlijk. En we sloten net af met Chic en Hanging. Zoals gezegd, in het eerste uur en in het tweede uur... ik zou wat aandacht besteden aan een nieuwe sterren, nieuwe aan het firmament. Zoals Arlo Parks, ik heb er al een keer gedraaid. haar nieuwe album kwam uit in februari. Vorige week draaide ik daar nog Black Dog van. Ze is ook pas begin 20 en ook op de shortlist van Rising Star. Je hoort zo direct haar uitvoering van Creep. 9 december trouwens speelt ze in de Melkweg. Daarna nog een stal eh, van... Of, nee, sorry, helemaal verkeerd. Nona daarna, dat is ook wel even leuk om daar aandacht aan te besteden. Zij is van Nederlandse bodem. Is natuurlijk eigenlijk ook een nieuwe uh, eh, fenomentje. Al, ster aan het fenomeen. Al wordt zij al regelmatig gedraaid. Ze staat op Pinkpop Volt en 18 september in de boerderij in Soetermeer. Maar zoals gezegd, we beginnen met Arlo Parks. look you in the eye, just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. makes you happy, whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a witch. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe used to wrap me around your finger Now you're so uninspired Why you want me to stay in When we can go outside Oh, you keep seeing clouds But I got sun on my mind Oh, surely you see I'm scared Cause I can't stop thinking Should I reconsider my own mistake verdient iets meer aandacht dan ik er net heb gegeven. Ze heeft namelijk net een nieuwe single uit, Don't Cry Me River. En op de B-kant daarvan staat eh, Forever Yours. En daar had ik net even wat meer zin in. Dus uh, dat ik deze heb gedraaid. Ze staat dus eh, op Pinkpop als het allemaal doorgaat. En in Volt. En 18 eh, september in de boerderij in Soetermeer. Van Nederlandse bodem, Jordan Nona. Daarvoor alle parks dus met het nummer Creep. Speciaal voor iemand uit de Spijstraat in Amsterdam. Ehm, wat gaan we nu doen? Oh ja, Cedric Perry met Naked. Either we go do this thing right or we ain't gonna do it eight I really wanna see you naked. I've been thinking about it. Don't think that I could take no more. Don't wanna be the one to break it. So let me take my time, time. I'ma take my time with you. Give me just one glance and I will take you by the hand. Sail across the ocean, take you to a different land. Just believe in magic and I'll show you that I can. Make your wishes come true be at your command, and I'll be anything you like. I'll take you to a new dimension, got new heights to see. You and me, count to three, hold your breath and we're in ecstasy. Taking this too far, and I knew it from the start. I can't stop my heart from beating so fast. We're taking this too far, and I knew it from the start And I can't stop my heart from beating so fast from the ghetto. We call him Harold Jones, and we play drums and playing bass. born. You know that he's a sinner. I saw him stash, oh Lord, Lord, Lord, Lord, would you please put a blessing on, and oh Lord. Get en hoorde je. Altijd leuk als een oud-collega binnenstapt. En die stapt net binnen. Kort draaien. Hallo Cor. Leuk dat je er bent. Ik ken hem nog uit de Watertoren uh, nou ja, begin jaren 90 uh, eh, zo'n beetje. dit was het programma Gasduinen.